Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Artsen mogen de behandeling van Archie van 12 stoppen. De Britse jongen werd in april bewusteloos gevonden door zijn moeder en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Artsen willen zijn behandeling al een tijd stoppen, omdat hij hersendood is. De ouders probeerden dat te voorkomen en stapten meerdere keren naar de rechter. De hoogste rechter in Groot-Brittannië heeft nu besloten dat artsen de behandeling inderdaad mogen stoppen. De moeder van Archie reageerde na afloop bij Sky News. Archie oh, is my child. It shouldn't be down to other people to decide where he takes his last breath and if he lives or dies. It's wrong. China gaat militaire acties houden voor de kust van Taiwan. Het land is niet blij met het bezoek van de belangrijke Amerikaanse politicus Nancy Pelosi. China ziet het bezoek als een erkenning van Taiwan als onafhankelijk land. Terwijl zij het zien als opstandige provincie. Als reactie zeggen ze onder meer raketten af te vuren. PSV begint op dit moment aan de wedstrijd tegen AS Monaco in de voorronde van de Champions League. Na de gewonnen Johan Cruijffschaal dit weekend zit PSV volgens trainer Ruud van Nistelrooy in een lekkere flow. Ik denk dat het resultaat van, van zaterdag, dat, eh, dat doet iets met, met ons team. En dat was een, een positief gevoel wat we eraan hebben overgehouden. Als PSV vanavond wint is het Champions League ticket nog niet binnen. Hierna is er nog een voorronde. En de thermometer tikte vandaag bijna de 30 graden aan. Maar in Hellevoetsluis gleden de oliebollen in het vet en klonk kerstmuziek. Het is eh, behoorlijk warm, ja. Het is hè, maar alles voor de, voor de kerst weer, toch? Het is toch leuk dat iedereen een kerstmuts op heeft? Ja, ik niet hoor, maar eh, het is leuk om te zien. Bij Jachthaven was vanmiddag al een kerstmarkt. kwamen heel veel toeristen op af. Het is gewoon mooi weer en gewoon genieten. Oliebollen? Ja, lekker toch? op de kerstmarkt, dat moeten we gunnen. Ook in de korte broek. Voor wie niet kan wachten, het is nog 145 dagen tot kerst. Het weer vanavond droog, zonnig en lang warm. Morgen dan wordt het tropisch, ook dan zonnig, droog en zo'n 26 tot 33 graden.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 De tijd vliegt voorbij, zou ik zeggen. En nou ja, wat mag je verwachten de komende twee uur? Nou, ik heb in ieder geval nieuw werk meegenomen van Brian Landrus... Kart Nielsen Acoustic Unity, Tara Minton en Ed Babar... Emma Smit, Scott Hamilton, niet onbekend, ook een nieuwe cd uitgebracht... en Ronnie Foster... Eh, vocalisten die in ieder geval de komende twee uur voorbij zullen komen. Alice Babs, eh, Annie Ross, Karen Sousa, Patricia Barber... Harry Nielsen, Amy Winehouse, Bobby Womack. Nou, te veel om op te noemen. En natuurlijk ook instrumentaal werk. We begonnen met Mees Forte, een IJsland. beentje. Hebben volgens mij ooit één hit gehad, Garden Party. Eh, ja, het is nu niet echt weer om in de tuin een Garden Party te houden... maar het wordt wel weer beter, geloof ik. het is in ieder geval droog nu. Eh, Illinois eh, Jacket, eh, Dave Brubeck, George Cables, Benny Goodman... Philip Katrien, Benjamin Herman, Chris Abelen, Ramsey Lewis. Nou, eigenlijk veel om op te noemen. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Want ook vandaag komt er belangrijke informatie over, zetten, eh, over eh, jazz in Zandvoort. De programmering is bekend en hoe het een en ander gaat werken. Dat wordt u allemaal uitgelegd in de komende twee uur. Kortom, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Alle jazzvrienden en vriendinnen. En, eh, oh ja, ik heb er ook nog wat filmmuziek in gestopt. Filmmuziek is ook altijd een hobby van me geweest. En jazz en filmmuziek hebben ook de nodige raakvlakken. Nou, dat was een lange intro. Dus tijd, de hoogste tijd voor muziek, zou ik zeggen. En dan kom ik bij een cd die mij echt opviel van de week. Dat is een, cd van Brian Landrus. En dat is een, een werkje geworden. De cd heet Red List. En eigenlijk heeft hij daar een aantal nummers op gezet... Eh, eh, over bedreigde dieren. En eh, ja, wat eh, is de bedoeling daar nou van? Nou, hij heeft uit uitgelegd dat het geld dat hij hiermee ophaalt... voor een project Save the Elephants eh, gebruikt gaat worden. Dus ik hoop dat hij goed verkocht gaat worden. En dat je er ook van geniet. Ik was zelf onder de indruk van de cd. Ik vond het erg mooi. En vandaar dat ik daarmee ga beginnen. Brian Lanterus, Save the Elephants. Even kijken waar ik hem hier heb neergezet. Hier, komt hij. allemaal van de zeer fraaie cd Red List van Brian uh, Landrus. En, eh, ja, iemand die volgens mij bassaxofoon speelt, basklarinet, dat gebruikte hij hier. Eh, op zijn album spelen trouwens hele bekende mensen mee, zag ik in de gauwigheid. Ga ze niet allemaal noemen, want het zijn er heel veel. En ja, ik zou zeggen, de moeite waard. En ja, het is zomertijd, dus we gaan eh, wat houden we toch bij wat zomerse muziek. En ik kwam ooit een cd'tje tegen van, eh, eens even kijken, van eh, Blue Note, dacht ik dat het was. En Latino Blue heet dat. En daar staan allerlei verschillende jongens op met Latin muziek. Onder andere de bekende bongo-speler Candido. Long, long summer. Nou, we hebben nog een maandje te gaan, dus wie weet gaat het allemaal kloppen. werd allemaal verzorgd door eh, eh, ja, Candido. Die speelde de bongo's en de conga's. Maar er deden verder ook nog redelijk bekende jongens mee. Drums, eh, Charlie Persip, piano, Lovelo Sivrin, ook bekende filmcomponist. Trombone, Jamie Cleveland en de baritonsaxofoon Jay Cameron. Alles bij elkaar. Een leuk muziekje voor de zondagochtend. Ehm, ja, ik, ik, kwam laatst een cd'tje tegen. En dat was en opnieuw uitgebracht. En dat was een cd van Alice Babs samen met eh, eh, Dave Brubeck. Volgens mij was het iets uit de vijftiger jaren. Serenade to Sweden is het eh, getiteld. En er staan leuke nummers op. En ik ga er daarvan eentje draaien. Something to Live For. Alice Babs. Eens even kijken. Hier. Als ik hem zo gauw kan vinden. Of dat is Dave Brubeck. Of hij daaronder staat. Ja, ik heb wat moeite met alles vinden vanochtend. Eh, ik was ook al met een beetje slow start. Niet alle knoppen stonden goed. ik, ik, zie hem niet zo gauw. Dus dan heb ik hem zeker toch niet meegenomen. Kijken of ik hem hier heb staan. De Dave Brubeck Quartet. Nou, dan houdt u hem te goed van me. Dan kies ik voor een andere bekende zangeres. Ook een van mijn favorieten. Dan kies ik voor Annie Ross. En eh, Lucky Day. A Gasser is die cd. But do do do do do do do do baby do do do. But do do do do ba ba ba ba do do do do ba ba ba ba da. Oh oh oh oh, I'm lucky. Yes, I'm lucky. This is my lucky day. Well, I feel so good in clover that I wanna roll all over. I wanna shout, rain. you couldn't go wrong. Then one day you happen along. Oh, oh boy, I'm lucky. Yes, I'll say I'm lucky. This is my lucky day. Thank you. onvergetelijke Annie Ross. En die eh, Britse jazzzangeres, uh, ja, zeker zeer bekend. En speelde hier onder andere samen met, ik zal eens even kijken wie er allemaal meedeed. Eh, Zoot Sims, saxofoon, Bill Perkins, tenor, Russ Freeman, piano, Jim Hall, gitaar. Mel Lewis, ook een hele bekende jongen natuurlijk, op de drums. Kortom, Leuk nummer. En ik had die ook al toen mijn eerste aankondiging ging over Alice Babs. Maar die had ik even wat moeite om te vinden. Maar ik heb inmiddels gevonden Alice Babs. Een Zweedse jazzzangeres. Ook heel bekend eigenlijk. Eh, I Want Something To Live For. Duke Ellington... Eh, eh, ja, eigenlijk een bijzondere eh, LP tegenwoordig cd geworden. Serenade to Sweden. En er staan prachtige nummers op. Heel bekend werk van Duke Ellington. ja, dit volgende nummer is eigenlijk ook een heel bekende. Komt die, ik hoef hem eigenlijk nauwelijks aan te kondigen. Illinois Jacket. dit komt allemaal van een cd'tje af van uh, Jules Deelder draait door. Ja, ik kan me herinneren uit het verleden dat als er een optreden was van een bandje waar Jules Deelder in, eh, ja, op de drum speelde volgens mij. de brushes vooral. En dan draaide hij van tevoren als het wat eigen muziek. En later heeft hij een aantal cd'tjes uitgebracht waar zijn keuzes op stonden. En dit was natuurlijk Illinois Jacket met Spanish Boots. Heel mooi, heel fijn. En ja, ook voor de zondagochtend geschikt. FM Jazz. Neil Rogers, altijd een gevierde gast op het Sea Jazz Festival. En die heeft een heel bekend nummer gemaakt met Daft Punk Get Lucky. Maar deze keer een uitvoering van Karin Souza. was eh, Karen Souza en eh, Get Lucky. Heel bekend nummer. Wel ook een mooie uitvoering dit hoor. Lekker. Eh, iets heel anders. Een Noorse drummer. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. En zijn naam is Gart Nielsen. En die heeft een mooie cd uitgebracht. En die cd die... ja, uh, de Follow... En dat is, de, de, hij had altijd een supersonic orkest. En eh, ja, hij heeft nu een, met een trio iets uitgebracht. En even kijken wie er meespelen. Cart Nielsen op de drums. André Rolligheten op de saxofoons. Eh, Peter Eldit, een Zweedse staat op de bas. En dat is een mooi cd geworden. En het grappige is, dacht ik, dat bij het volgende nummer... de saxofoonspeler twee saxofoons gelijk eh, bespeelt. Ik ken nog iemand die dat deed, Dick Hextel Smit. Die zat vroeger bij Colosseum, deed dat ook. The Other Village... Kart Nielsen Acoustic Unity. Nielsen Acoustic Unity van de cd Elastic, eh, Elastic Wave. CD 2022. En het bijzondere was toch wel dat eh, het gelijkspelen van saxofoon en klarinet... hoor je toch niet zo gek vaak. Eh, ja, als het om de zomer gaat... dan kan je niet om het volgende nummer heen. Summer Samba. En deze keer een uitvoering van Patricia Barber. Komt van een cd van haar Night Club. Cd uit 2000. Patricia Barber. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, that would be so nice. If one day to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone who's ready to give up his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh, yes, that would be so nice. Should it be? van de cd Nightclub cd 2000 Summer Samba, heel bekende. En eh, ik hou in de zomer wel van het lezen van uh, detective thrillers. En uh, eh, dan vind ik het heel leuk als de speurder een favoriete jazzmuzikant heeft. En je hebt veel boeken van Harry Bos. En die heeft, draait vaak muziek van George Cables, een pianist. En de, vandaar dat ik George Cables nog op de rol gezet heb vandaag. En ik, het gaat over eh, dieren in deze uitzending. komen best wel wat dieren voorbij. En eh, George uh, Cables, die, die had ook een mooi nummertje. Ik ga eens even kijken waar ik hem hier neerzet. Sleeping Bee. Eh, ja, de bijen die zien we overal vliegen. De, bloemen staan allemaal te bloeien. Ja, de wespen zijn ook in opkomst. En ik las zelfs dat eh, de Aziatische hoordenaar... Oh, een soort wesp ook uh, gesignaleerd is in Nederland. Dus wees er klaar voor. Wees alert. Sleeping Bee. George Cable. Trio. dat was George Gables, eh, Sleeping Bee. Goodman en his orchestra. En een eh, nummertje getiteld de eh, eh, Bumblebee Stamp. Ja, de Bumblebee is natuurlijk wel een beetje wat een beetje aandacht nodig heeft in deze tijden erbij. ja, deze muziek deed een beetje aan ragtime denken. En ja, een, een, een, heel bekend nummer. Simon Smith en Amazing Dancing Bear. Een nummertje van Randy Newman heeft ook een beetje dat ragtime-achtige. En hier in de uitvoering niet van de Alan Price set. Dat is een heel bekende. En, eh, volgens mij nog een hit geweest. Maar in de uitvoering van eh, Harry Nielsen. I out tomorrow if I can borrow a coat to wear. I'd step out in style with my sincere smile and my dancing bear outrageous, alarming, courageous, and charming. Oh, who would think a boy and bear could be well accepted everywhere? Was just amazing how fair people can be. Please all stop to step, Making the grandest entrance is Simon Smith and his dancing bed, their lovers. Smith and the amazing Dan. dat is de muziek van eh, Harry Nielsen. Komt van een LP Harry. Eh, ja, mooi, eh, die Harry Nielsen is wel een bekende figuur. Had ook een beetje angst om op te treden. Hoor je wel bij meerdere muzikanten. Had een innige relatie met John Lennon van de Beatles. Hij heeft toch een aantal bijzondere cd's gemaakt. En af en toe laat ik nog wel eens wat van hem horen. te vroeg overleden. maar dan, dan, zitten we natuurlijk bij de muziek van Randy Newman. En die Randy Newman die heeft heel veel gecomponeerd. Ook de, de filmmuziek van Ragtime is van zijn hand. Eh, ik ga eens even kijken wat ik eh, dan nog... Ik had van Randy Newman Short People. Dan ik, doe twee uitvoeringjes. Een kort stukje van Thomas Quisthoff, een klassiek geschoolde zanger, een Duitser... die eh, ook jazz zingt. Dan komt hij. Short people got no reason. Short people got no reason. Short people got no reason to live. They got little hands, little eyes, walk around telling great big lies. They got little noses, tiny little teeth. They wear platform shoes on their nasty don't want no short people. Dat is de uitvoering van die Thomas eh, Christhoff. En, maar ik kies voor een uitvoering van de New Amsterdam Voices. Een groepje studenten van het conservatorium van Amsterdam. Praat ik denk over halverwege eh, zo'n beetje 2014, 2015. De a cappella groep. Die, ze hebben datzelfde nummer Short People ook eh, live on stage uitgevoerd. En dat klinkt ook aardig. no reason. Short people got no reason. Short people got no, no, no, five. Short people got nobody to love. They got little baby legs that stand so low. You gotta pick them up just to say hello. They got two little cars that go beep, beep, beep. They got little voices talk what to eat. They got grubby little fingers, dirty little minds. so I don't want no short people. I don't want no short people. I don't want no short people round here. Short people are just the same as you and so wonderful. Wonderful this world, a wonderful optreden van de New Amsterdam Voices... Eh, doet een beetje denken aan de New York Voices natuurlijk. Leuke muziek. Volgens mij was daar ooit Maartje Meijer... Eh, die daar het arrangement voor schreef. Volgens mij ook wel meegezongen heeft. Ook nog een, die heeft volgens mij... hoor je niet zoveel meer van. Die heeft nog een eigen band. Treedt nog wel eens op. Heeft nog een cd uitgebracht. Jazz ook. En, eh, maar goed, eh, ja, het is bijna de 11 eh, uur, dus ik hoop dat je in het tweede uur ook blijft luisteren. Want dan komt zeker informatie over jazz in Zandvoort voorbij. Over hoe kan je een tickets komen en wat staat er op de programmering. We gaan eruit met een, eh, eens even kijken. Ik heb nog een klein stukje de tijd voor nog een nummertje van Harry Nielsen One.